1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De criminele bende van de voortvluchtige Ridouan T. wordt gekoppeld aan vijf moorden en vier pogingen tot moord. Dat zei het OM vanochtend in de rechtbank bij Schiphol, waar de zaak tegen T. begon. Die zaak wordt bij verstek behandeld omdat hij nog altijd voortvluchtig is. Door de groei van het aantal migranten steeg vorig jaar het aantal inwoners van de Europese Unie met ruim een miljoen. Op 1 januari wonen er volgens statistiekbureau Eurostat ruim 513 miljoen mensen in de EU. Er stierven 300.000 mensen meer dan er werden geboren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat zonder migratie het aantal inwoners zou zijn gedaald. Nederland had op 1 januari bijna 17,3 miljoen inwoners. Ongeveer 100.000 meer dan begin vorig jaar. Opnames die NH Nieuws heeft doen vermoeden dat de botsing tussen twee vliegtuigen op Schiphol gisteren werd veroorzaakt door een fout in de verkeerstoren. Te horen is hoe iemand spreekt van een misverstand en zijn excuses aanbiedt. De toestellen van KLM en EasyJet raakten elkaar toen ze tegelijkertijd vanaf de gate naar achteren werden geduwd. De Voedsel- en Warenautoriteit had kippenboeren in 2016 niet eerder hoeven waarschuwen dat er eieren besmet waren met fipronil. Dat zegt de rechtbank in een zaak die namens 124 kippenboeren was aangespannen door LTO Nederland. Veel boeren huurden destijds het bedrijf Chickfriend in... dat het verboden middel fipronil gebruikte tegen bloedluis. De NVWA heeft volgens de rechtbank genoeg gedaan... door een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen vanaf vandaag extra bevoegdheden. Ze mochten al boetes uitdelen voor het negeren van een rood kruis... of parkeren langs de snelweg. Vanaf vandaag gaan ze ook automobilisten bekeuren die over de vluchtstrook rijden... en vrachtwagenchauffeurs die bij een tunnel de hoogtewaarschuwing negeren. Het weer vanuit het westen wordt de bewolking dikker, neemt de regen toe. 18 tot 22 graden vanmiddag. Morgen wat vaker zon, maar in het binnenland ook buien, mogelijk met onweer.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 Dat kan. De 55 meter hoge reuzenrad, de View... biedt vanaf het Badhuisplein een spectaculair uitzicht... over Zandvoort aan zee en de wijde omgeving. Een ritje in de View duurt ongeveer 10 minuten. Kun jij een mooiere zonondergang voorstellen? Ik niet. Dus neem plaats in een van de 42 gondels en raak in de wolken in Zandvoort. En hij staat er tot 27 juli. Ja, dat is dus nog een hele tijd. U hebt nog alle tijd om te gaan. De kinderen kosten 4 euro voor een ritje.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 mooie, denk ik, uitgezocht. En dit is er ook een uit 1996. Total Touch. Ja, dat was een Nederlandse band rond de zangeres Treintje Oosterhuis en haar broer Cheert Oosterhuis. Die eind 19, de jaren 90 een aantal grote hits scoorde. De muziekstijl was een mix van soul, rhythm and blues, funk, pop en dance... en zowel de jaren 80 als 90 broer en zus Oosterhuis... richtte de band eind jaren 80 op toen ze beide nog tieners waren... en al een muziekcarrière ambieerden. Hoewel de bezetting van Total Touch tot aan de doorbraak vaak veranderde... bleef het Cheert en Treintje trouw aan de band. Ook achtergrondzangeressen Caroline Dest en Birgit Lou vormden een belangrijke schakel rond de band. In 1996 is de debuutalbum Touch, Touch Me There en een hit... en wordt een van de meest gedraaide hits van Total Touch. De opvolger hiervan, Somebody Else's Lover, is volgens een nog grotere hit... en zet Total Touch definitief op de kaart. De debuutalbum Total Touch is de best verkochte debuutalbum van een Nederlandse band.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 It may be quite simple, but now that it's done festival komt naar Zandvoort. Het Japan Beach Festival. Met een uitzicht over de Noordzee kun je genieten en proeven van de Japanse keuken. Japanse eten is echt eten dat je op ieder tijdstip van de dag tot je kunt nemen. Dit is toch een stampot? Echt wel? Nee, dat is geen stampot. Het is, je hebt zoveel keus daar. Je kan daar eten sushi, ramen en okiyama en takoyaki. En dat is nog maar een kleine greep uit de vele variaties van de Japanse keuken. Japanse bieren, wijnen en sakebar, karaoke, Japanse arcade, entertainment, healthy, vegan food, sushi workshops, Japanse ijs, Japanse markt, afterparty on the beach. De locatie is burgemeester van Venemaplein. En het is 13 en 14 juli. blow. Dat was Gigi Kale met Call Me The Breeze. Ja, een heel mooi plaatje. En ik ga door met een, ja, een gouden oude zoals dat heet. Joey Dizer. 100 Years. The other day I felt so young But now you made me hundred If you turn round and look what you've done, you'll see my eyes, you'll see my tears. My friends all say, Don't cry too long. There is another love to come. They they may be wrong, but still I love you. Hear my song. You disappeared without goodbye, knowing so well you'd made me cry. But troubles you could never face So you just left an empty place My friends all say Don't cry too long There is another love to come They may Vandaag is het overwegend bewolkt. Al kan in het zuidoosten in de ochtend de zon nog even door een hoge bewolking schijnen. In het noordwesten valt soms wat lichte regen en motregen. Als ik naar de ramen kijk, hier zie ik de druppeltjes. In de loop van de middag en avond valt er op meer plaatsen van tijd tot tijd wat regen. De maximumtemperatuur loopt uit van 17 graden in het noordwestelijk kustgebied... tot 22 graden in het zuiden. In de ochtend staat er in het westen een zwakke tot matig zuidelijke wind en in de middag is de wind zuidwestelijk. In het oosten is de wind eerst zwak en veranderlijk. Vannacht is er vrij veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Door de bewolking koelt het niet verder af dan ongeveer 14 graden. De zuidenwind is zwak, langs de kutmatig. Donderdag overdag trekt de meeste bewolking oostwaarts weg... en komt er van de westen uit meer ruimte voor de zon. Er ontstaat dan wel stapelwolken die vooral verder landinwaarts kunnen uitgroeien tot een bui. In het noordoosten mogelijk tot onweer. Met maxima een eetloper van 20 graden aan de kust tot lokaal 25 graden in het zuidoosten wordt het warmer dan vandaag. De wind draait geleidelijk naar het westen en is zwak tot matig. En de bron, dat is de KNMI. Dank u wel. was gebroken. Die levensgevaarlijke val van de liefde was ik één keer te vaak ingelopen. De strijd leek gestreden die ik toch al verloor. De weg naar geluk op een doodspoor. Mijn hart onbereikbaar, ik dacht, ach ik blijf maar alleen. Een muur om mijn hart gebouwd, daar kwam niemand doorheen. Jordan en Replay. Een fantastisch mooi plaatje. Na zeven maanden bouwtijd stroomde afgelopen week voor het eerst water... door de nieuwe wildwaterbaan van Centerparks in Zandvoort. Een belangrijke test om te bekijken of de waterstroom overeenkomt... met de gemaakte berekeningen. Het nieuwe spektakelstuk van Centerpark Zandvoort... opent zijn deuren in september voor het grote publiek. Daarmee wordt voor het eerst in 15 jaar tijd... weer een nieuwe wildwaterbaan geopend in Nederland. En als je dan voor het eerst water door de baan ziet stromen... dan komt het kind in mij naar boven. In de komende maanden wordt de baan verder afgebouwd... en wordt er nog een aantal aanpassingen gedaan. Door de Wilwaterbaan worden straks een duizend werkende hoeveelheid water... maar liefst ruim 2.400.000 liter per uur rondgepompt. Doordat de baan afwisselend uit brede en smalle delen bestaat... ontstaat er spectaculaire stroomversnellingen... De dus Wildwaterbaan wordt voorzien van allerlei speciale effecten om de beleving compleet te maken. Het is nog even wachten tot na de zomer, maar dan gaan de deuren van het nieuwe Wildwaterbaan helemaal voor jullie open. legacy. Far, far, far, far, far, far, far, far, far better. Run, run, run. Ja, de Talking Heads.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 Je hebt er verder niet zoveel aan, maar het is leuk om te weten. Hoe een mug reageert op chemo, als je geprikt wordt, als je chemo hebt, is niet bekend, zegt antropoloog Sander Koenraad van de Wageningen University. Dat is ook lastig te onderzoeken. Er bestaan allerlei soorten chemotherapie, dus kan het effect per therapie verschillen. Wel lijkt het erop dat mensen minder aantrekkelijk zijn voor muggen als ze chemo ondergaan, vertelt Koenraad. Tijdens chemotherapie verandert er veel in je lichaam. Dat heeft invloed op de samenstelling van huidbacteriën. Die bacteriën produceren geurtjes die muggen gebruiken om ons te vinden. Mogelijk verandert de lichaamgeur tijdens de chemo zo sterk... dat muggen er hun neus voor ophalen. Wat er gebeurt als een mug toch prikt, is nooit onderzocht. Wetenschappers zoeken wel hard naar andere middelen... die, als ze in ons bloed zitten, muggen kunnen doden. Zo lijkt het medicijn ivermectrine dat al gebruikt wordt tegen wormen die rivierblindheid veroorzaken, ook tegen muggen te werken. In West-Afrika wordt getest of het tegen malaria ingezet kan worden door zoveel mogelijk mensen ivermectrinepillen te geven. Koenraad, we noemen het ook wel een altruïstisch medicijn. Je kunt nog steeds ziek worden door een muggenbeet, maar omdat die mug dood neervalt, kan, jij geen andere meer, kan hij geen andere meer aansteken. Nou, dat is lekker dan. Maar het is een leuk, leuk dingetje om te weten in ieder geval. We gaan luisteren. House for Sale. Lucifer. nog eventjes de evenementenagenda op een rijtje gezet van juli. De 12e, Hippie Boulevard Markt en het Badhuisplein van 12 tot 6. 13 en 14, Japan Beach Festival en het is Mango's Beach Bar. 13 plus 14 is de Battle of the Coast. Dat is een watersportcentrum, De Spot. De 19e, Hippie Boulevard Markt en het Badhuisplein weer van 12 tot 6. De 20e Zomermarkt Boulevard, Badhuisplein van 10 tot 4. De 20e Dancing on the Street een muziekfestival. En het is diverse podia's in het centrum. Aanvang om 8 uur s avonds. En de 25e een regenboogborrel Rosé aan zee. En het is het wapen van Zandvoort. En dat is van half zes tot half acht. En dan heb ik ook nog even Circus Zandvoort voor u. En het is het bioscoopprogramma, als dat nog kan. Toy Story. En dat is eh, Toy Story 4 in het Nederlands. En dat is vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half twee. En woensdag ook nog om 11 uur, het is 6 jaar. Huisdierengeheimen 2, 3D. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om half 4. En dat is ook 6 jaar. Rocketman, en het is de laatste week, dus ga er één. Donderdag tot en met dinsdag om 8 uur, dus 12 jaar. En The Lion King, dat is in 3D, in 3D en dat is een nieuwe film. Woensdag om half 3 en om half 8. En het is 9 jaar. En dan hebben we ook nog Pride on the Beach, roze filmdagen. Riot, dinsdag 30 juli om 9 uur. En verwacht wordt Angry Birds. En dat is Angry Birds nummertje 2. En dan gaan we nog eventjes luisteren naar The Brotherhood of Man.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 All the while With your cute little way Will you promise that you'll say You're hebben nog een heel klein stukje. Follow dus sun. was wel een heel klein stukje. ja, het is niet anders. Het klokje van gehoorzaamheid is gegaan. Ja, ik wens u een heel fijn week nog. Moest ik zeggen van mevrouw, geen fijn weekend, want het was te vroeg. Dus we zeggen gewoon een hele fijne week voor u. En ik hoop dat het toch een beetje mooi weer wordt.